Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zich aan bij terreurgroep IS. In de eerste helft van dit jaar waren het er 18. vorig jaar waren het er in dezelfde periode 68. Volgens minister Cazeneuve van Binnenlandse Zaken komt dat vooral door de verliezen die IS leidt in Syrië en Irak en door de antiterrorisme maatregelen. Frankrijk heeft de grootste moslimbevolking in Europa. In het gebied dat IS claimt als kalifaat zijn nog bijna 690 Fransen aanwezig. GroenLinks wil de lonen fors laten stijgen. Partijleider Klaver zei bij de presentatie van het concept verkiezingsprogramma dat het tijd is voor een loongolf. Zo wil hij de verschillen tussen arm en rijk verkleinen. De belastingen voor lage en middeninkomens moeten omlaag en die voor hoge inkomens omhoog. Verder wil GroenLinks de economie ingrijpend vergroenen door alle kolencentrales te sluiten en een heffing in te voeren op de uitstoot van broeikasgas. De Franse vrouw die elf jaar geleden als eerste ter wereld een gezichtstransplantatie onderging is overleden. De vrouw, die 49 jaar is geworden, had een nieuw gezicht gekregen nadat ze door een hond ernstig in haar gezicht was gebeten. Bij de transplantatie kreeg ze een nieuwe neus, kin en lippen. De laatste jaren kampte de vrouw met afstotingsverschijnselen. Mogelijk als gevolg van de zware medicatie tegen de afstoting had ze kanker gekregen. Het Nederlands elftal heeft de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK gelijk gespeeld. In en tegen Zweden werd het 1-1. Vlak voor rust kwamen de Zweden op voorsprong. In de tweede helft maakte Wesley Sneijder gelijk. In de slotfase werd een doelpunt van Bas Dost nog afgekeurd wegens duwen. Die beslissing van de scheidsrechter werd door de Oranje-spelers hevig betwist.